En is van vijf minuten voor half negen. Dit is radio 20 op AM, FM, FM, Studio en Schaar voor het Finland. De portfolio van de 50 meter van. komt dan het verkeerspraatje, gebruikt door inspecteur van politie in de Neutel. Ja, van de radio op